Mark met het NOS Journaal. De westerstorm die vanochtend over Nederland raast... leidt al vroeg tot enkele problemen op het spoor, de weg en het water. Snelle treinverbinding tussen Amsterdam en Breda, Intercity Direct... rijdt niet vanwege de wind. In Rotterdam zijn op de Maasvlakte twee containerterminals stilgelegd. En de ANWB verwacht een zware ochtendspits en Schiphol... waarschuwt dat mensen rekening moeten houden met vertragingen. ABN AMRO heeft onvoldoende inzicht in de nevenfuncties en privébelangen van haar eigen commissarissen, staat in de geheime brief die de Nederlandse Bank vorige maand aan bestuursvoorzitter Zalm heeft gestuurd. Financiële Dagblad heeft de brief in handen. Vorige week was er commotie over een flinke salarisverhoging voor de top van de bank. Zondag zag ABN AMRO daarvan af. In Nigeria gaat Muhammadu Buhari na het tellen van driekwart van de stemmen ruim aan kop in de race om het presidentschap. Persbureau Reuters meldt dat hij 11,5 miljoen stemmen heeft. De zittende president Goodluck Jonathan heeft er 2 miljoen minder. De officiële resultaten worden vanochtend pas rond 11 uur Nederlandse tijd verwacht. De vakbonden willen dat KPN-bestuursvoorzitter Blok afziet van zijn bonus. Onder meer FNV-CNV en de Unie dreigen de komende CAO-onderhandelingen op scherp te zetten. Ze vinden de beloning van Blok ongepast en dat er beter kan worden geïnvesteerd in bedrijven en in CAO-afspraken. In een jaar tijd is de beloning van Blok met 50% gestegen naar 2 miljoen euro, terwijl er op het personeel van KPN flink is bezuinigd. In de Oegandese hoofdstad Kampala is een belangrijke aanklaagster doodgeschoten. De vrouw was de hoofdaanklager in het proces tegen 13 mannen... die betrokken zouden zijn bij een zelfmoordaanslag door terreurbeweging Al-Shabaab in Kampala in 2010. Daarbij kwamen 76 mensen om het leven. Vorige week waarschuwde de Amerikaanse ambassade in Oeganda al voor terreuraanslagen. Het weer bewolkt en regen. Langs de noordkust staat er een westerstorm. Elders zijn er zware windstoten tot 110 km per uur. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staat op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 6 kilometer. De A16 naar Rotterdam vanuit Breda voor knooppunt de Bresseplein 6 kilometer. De A20 Hoek van Holland richting Gouda, 9 kilometer vanaf de Brechtseplein tot knooppunt Gouwen. De rechterrijstok is dicht, daar staat een kapotte vrachtauto. A27 Breda-Gorkum tussen Hooipolder en industrieterrein Avelingen over 14 kilometer. Op de A28 Zwolle-Amersfoort voor Nijkerk 6 kilometer. op de N247 richting Amsterdam tussen Volendam en broek waterland 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.